Vijf uur, Onno wit met het NOS-journaal. Ruim een dag voor het verstrijken van de deadline is in Washington een akkoord bereikt over de schuldencrisis. Dat heeft president Obama bekendgemaakt op een korte persconferentie in het Witte Huis. Na maanden van koortsachtig overleg hebben de republikeinse en democratische leiders in het congres een compromis bereikt. Dat voorziet in een twee-stappenplan. De eerste stap is dat het schuldenplafond per direct wordt verhoogd met een biljoen dollar. Daaraan is gekoppeld een even groot bezuinigingspakket. Dat wordt uitgesmeerd over tien jaar om te voorkomen dat het herstel van de Amerikaanse economie in gevaar komt. De tweede stap bestaat uit nog eens 1,4 biljoen dollar aan bezuinigingen... die in november moet zijn ingevuld door een comité van congresleden. Op zijn persconferentie zei Obama dat het compromis niet de door hem gewenste uitkomst is. Maar, zo zei hij, het voorkomt in elk geval dat de federale overheid vanaf dinsdag zijn rekeningen niet meer kan betalen. De door hem gewenste belastingverhoging voor de rijken zit er niet in, aan de andere kant geldt het akkoord tot 2013... zodat er geen nieuwe discussie hoeft te worden gevoerd... tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Voordat president Obama zijn handtekeningen eronder kan zetten... moeten wel nog de Senaat en het Huis van Afgevaardigden instemmen met het akkoord. De stemming is naar verwachting later vandaag. De financiële markten hebben meteen opgelucht gereageerd op het nieuws. De aandelenkoersen in Tokio en Hongkong gingen omhoog. En ook werd de dollar meer waard ten opzichte van de yen. In de woning in Emmen, waar gistermiddag een explosie plaatsvond... zijn verdachte stoffen gevonden. De politie vermoedde al zoiets en had daarom de hulp ingeroepen... van de explosieve opruimingsdienst. Die heeft de stoffen meegenomen naar een braakliggend terrein... waar ze vannacht nog tot ontploffing worden gebracht. De explosie veroorzaakte een gat in het dak. Twee mannen raakten gewond en zijn aangehouden toen ze het huis ontvluchtten. Tien woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. Dan het weer, opklaringen, kans op mist en minima rond 8 graden. Overdag vrij zonnig en een middagtemperatuur tussen 20 graden op de Wadden en 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Martijn Genius. Vorige week nog eh, te gast hier. Hanneke Laura onder de naam eh, Alice heeft ze samen met de band Moonyard een eh, single uitgebracht. En die heet Summertime. Welkom terug bij het vierde uur en alweer het laatste uur van deze Nacht van het Goede Leven. In dit uur hebben we gedurende de zomerweken nieuw Nederlands muzikaal talent. En deze week is de band Scarlet May te gast. En ze brengen een combinatie van jazz en pop. Zijn nog een beetje aan het soundcheck hierachter. Zometeen live muziek van Scarlet May. Bring me southern kisses from your room. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. someone that cares. That's right now. Meet me in the middle of the day. Let me hear you say everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. your room. Hey, hey, you meet me in the middle of the night. Let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon. Romeo's Tune, eh, Steve Forbert. Eh, ja, we zijn nog, even, zijn even aan het soundchecken. De dames en heren van uh, Scarlett May. En in de tussentijd schuift Marij van Rijn even aan. Welkom. Dankjewel. ja, op, dit vroege tijdstip. En toch nog alles opgebouwd hier. Ehm, welkom. En 2009 de, de drijvende kracht achter de band, hè? Ja, ja. ja. In 2009 inderdaad zijn we het begonnen in deze formatie. Maar uh, Daan en ik, Daan is de drummer. En wij kennen elkaar echt al eh, heel lang. Ja. Al eh, sinds de middelbare school. En wij hebben altijd wel samen gespeeld in verschillende bandjes. En 2009 eh, in de zomer kwam, kwam Caroline erbij. Ja, een combinatie van jazz en pop. Ja, ja, en ook wel wat andere invloeden. Ook dingen uit de soul halen we, of blues. Het komt, komt overal vandaan, maar jazz is wel ook een grote inspiratiebron voor ons. waarom dit trio? Hoe, ja, dus eh, eerst eh, met Daan en daarna eh, later is Caroline er nog bijgekomen. Hoe, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ehm, nou, ik zat op het conservatorium van Rotterdam. En daar heb ik Caroline eigenlijk leren kennen in de kantine. Ja. want ik studeerde eigenlijk klassiek piano en Caroline jazz contrabas. Maar goed, in de kantine loopt alles toch een beetje door elkaar. En uh, ze zijn elkaar tegengekomen. En eh, toen heb ik op een gegeven moment gevraagd nou, wil je, wil je met ons komen spelen? Ja. En dat wilden ze wel. Ja. En nu dus eh, op weg naar een eerste album. En daar gaan we het zo meteen nog eh, over hebben. Want dat, dat, dat, willen jullie graag tot stand brengen. Maar niet zo bij een platenmaatschappij. Maar dat, willen jullie graag in eigen beheer doen. En hoe dat allemaal gaat, dat hebben we het zo meteen nog verder over. Even over jullie inspiratie. Want je hebt ook een aantal nummers meegenomen. Waarvan jij zegt van, ja, maar als ik die plaat hoor dan word ik zelf ook weer helemaal blij en dan raak je geïnspireerd. Wat, wat heb je meegenomen? Ehm, nou, ik moet sowieso zeggen, ik vond, het een moeilijke opdracht. <laughs> want eh, ik heb veel meer dan drie inspiratiebronnen. Dus ik heb eigenlijk gewoon iets genomen... Ehm, ik heb eh, twee dingen genomen die ik de laatste tijd veel luister. En daar is hetgene die we nu gaan horen, die is van eh, Paolo Nutini. Coming Up Easy. En ehm, eh, dat is iets wat ik de laatste tijd eh, meer heb gedraaid. En waar moeten we op letten bij Paolo Nutini? Eh, wat, wat, wat, wat pik jij van hem op? Hij zit helemaal volledig in zijn liedje als hij het zingt. En hij heeft natuurlijk een onwijs gave stem. Ehm, maar dat, eigenlijk vind ik dat het allermooiste. Hoe hij, als hij muziek maakt, dat hij helemaal daarmee bezig is op dat moment. Paolo Nutini. Nacht van het Goede Leven. Met Martijn Grimius. when I try to find out about what's troubling his mind. He turns away. sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's home, Kom Dios, eh, Herring for a Zometeen live muziek eh, van eh, Scarlett Mays. En nog een klein beetje aan het soundchecken, nog een klein beetje aan het inregelen. Maar zometeen horen we ze echt, de combinatie van jazz en pop van Scarlett May. zomerse klanken eh, van Blondie. Island of the Lost Souls. Ze zijn eh, helemaal klaar met soundchecken. Ze staan klaar. Scarlett May, hier zijn ze. Live in Caro's Nacht van het Goede Leven met Raindrops. Raindrops down my window My glasses are broken, the door's left open. Your clothes are picked up from the floor. Empty bottles by my door. And baby, what you had to go. Winter's coming, it's getting cold. Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold and the nights are long. Drops down my window. She's all done. The floor's cleaned up. I'm walking round in this empty house. Outside my window, gray clouds. And baby, why'd you had to leave? It's getting lonesome here beneath my sheets. Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold and the nights are nights are long, and every day it's getting colder. Bed in my bed, I'm making room for two. Still drops down my window. The laundry is dry and my roof's gone flying. And any time now, the walls will collapse. It's all so clean, but it's such a mess. And baby, why'd you had to leave? It's getting lonesome here beneath my sheets. Don't you want somebody to walk you home? The street lights blue and awake. Raindrops. Op eh, de contrabas Caroline Kamp. Op de drums Daan van Kasteren. En eh, op de piano Marij van Rijn. Kom er nog even bij zitten, dankjewel. Um, we net wilden we even iets horen van Baldonutini. Ja, maar ging <laughs> Jouw grote inspiratie. <laughs> Oh, we horen iets anders van jou waar je ook inspiratie uit had. Nina Simone. Ja. Waarom ook van haar? Ehm, nou, ik vind Nina Simone fantastisch, al heel lang. Ja. Ehm, en eh, ja, zij is een, eh, een eh, zangeres en zij heeft ook klassiek piano gestudeerd in Amerika. Ehm, en heeft zich later meer geworpen op de blues en de jazz. Terwijl ze er zelf trouwens een ontzettend hekel aan had als ze jazzzangeres genoemd werd. Maar ik vind haar muziek gewoon ontzettend gaaf. En haar stijl, ja. het, het heeft heel veel voor mij betekend. Ja, hoe dan? Ehm, nou, wat, wat ik heel mooi vind is dat zij eigenlijk... Ehm, ze trekt zich helemaal nergens echt, echt wat van aan. Ze gaat helemaal gewoon de eigen gang in de muziek. Ze, ze, ze zingt bijvoorbeeld ook een, een liedje in het, eh, in het Frans. Eh, met een verschrikkelijk Amerikaans accent, want ze kan helemaal geen Frans. Maar dat doet ze wel gewoon. Ja. Vindt ze gewoon mooi. En, en dat eigenlijk <laughs> totaal je eigen gang gaan, hoe belangrijk is dat voor jou, ook als muzikant? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ehm, het is ook gewoon een bepaalde, bepaalde vrijheid die, eh, die ik vind dat je, dat je moet hebben om, eh, om een goede muzikant te zijn. Ja. Want voel je dat je gauw beperkt wordt door mensen om je heen? Of? Ehm, nou ja, mensen om me heen Ehm, gewoon binnen de band met Daan en Carolien eh, kunnen we gewoon echt heel lekker eh, aan de slag altijd. En juist van alles uitproberen. En dat vind ik ook zo leuk aan met hun in de band zitten. Ja. Die staan overal voor open, voor alle muziekstijlen. Als ik, als ik morgen zou zeggen en zeggen, oké, ik, ik, eh, ik wil toch eigenlijk even iets met rockmuziek gaan doen in een liedje. we nou oké, we kunnen het best proberen. In ieder geval, of het dan wat wordt, dat, dat weet ik niet. <laughs> maar dat vind ik wel heel leuk, weet je, dat alles kan. We hoeven niet, er is niemand die tegen ons zegt... je moet het zo of zo doen, je moet binnen deze stijl blijven... je moet ongeveer zo zingen. Daar word je helemaal gek van, denk ja. ik. Want ja, het lijkt me als... Maar je, je wil je eigenlijk niet conformeren aan, aan een publiek misschien ook wel. Dat mensen verwachtingen mm. van je hebben en denken van nou, Scarlett May, nou ja, je moet, natu je moet natuurlijk wel, dat van rockmuziek was natuurlijk eh, ook even een grapje om aan te geven dat het zo zou kunnen. Maar um, kijk, natuurlijk hebben we wel een eigen stijl en een eigen sound. Dus het is wel zoals mensen de muziek leuk vinden die wij nu maken. Kijk, we gaan niet ineens iets totaal anders doen. Ja. Maar je wil graag het heft in eigen handen houden. Dat, dat is belangrijk. En dat is zeker zo. Dat is een van de redenen dat jullie eh, zelf graag een cd willen uitbrengen. In eigen, beheer. eigen beheer. Niet naar een platenmaatschappij? Ehm, nee. Nee, in ieder geval ja, voorlopig niet. Kijk, als er een major deal van Sony komt, dan <laughs> eh, ga ik niet meteen nee roepen. Maar ehm, eh, we hebben eigenlijk altijd alles zelf gedaan. De afgelopen twee jaar, we bestaan twee jaar. Eh, weet je, dat, het EP'tje wat we vorig jaar hebben opgenomen met vier liedjes... dat ehm, hebben we alles zelf van gedaan. De layout, de artwork, de, website heb ik in elkaar geknutseld. En eh, gewoon met, met behulp van, eh, van allerlei fantastische mensen om maar ons Maar lijkt het ook niet heel erg af? Dat je, want je moet je dan met allerlei dingen gaan bezighouden. Met de website en met je hoesje. Terwijl je je eigenlijk misschien wel wil richten op de muziek. Mm, ja, dat is wel zo. Maar ja... Ehm, ja, je kunt natuurlijk ook... We hebben al een behoorlijk netwerk. En, en echt fantastische vrienden die ons met veel dingen kunnen helpen. En ehm, eh, ja, verder is dat ook een beetje een concessie die je moet doen. Ja, jullie gewoon graag, hard werken. Maar... Jullie, jullie, willen graag een, een, een debuutalbum maken en eh, op jullie site. Dat is leuk, hè? daar kun je zien, daar, kunnen mensen eh, doneren... maar daar krijgen ze wat voor terug. Hè? Dan lees ik even nu van jullie site. Ja. Ehm, volgende opties eh, zijn allemaal mogelijk. Als je je naam wil vermeld wil hebben in het boekje. Kost 20 euro. Of het liedje door jullie dan gezongen over de telefoon. Ja, dat mag ook een slaapliedje zijn. Ja? Ja. Dus dan, dan, dat, dat, mensen bellen en dan, dan speel je nog even op de piano voor ze. Ja, nou, dat zou best kunnen door de telefoon. Of wij, kunnen, wij kunnen ook bijvoorbeeld driestemmig zo'n stukje Raindrop zingen. Als je oh, lekker, eh, nou, even kijken, wat, wat, is er nog meer mogelijk? Eh, je krijgt eh, een drie kwartier drumles bij Daan. Ja. Dat kan ook. Of je, je wil zelfs wel een liedje voor iemand schrijven. Ja, ja. Op afroep. Ja. En dan zeg ik van, nou, het moet daar en daar en daar over gaan. En dan, Ja, precies. Hoe lang heb je daarvoor nodig? Ehm, ja, ik ben, ehm, wat zou ik zeggen? Ik denk mm, wel minimaal, uh, minimaal twee tot drie weken, denk ja? ik. Ja, voor, om, om echt even voor mezelf ook een beetje... Want we hebben, we hebben eigenlijk al, we hebben al drie aanvragen gehad voor een eigen liedje schrijven. Ja. Dus ik moet natuurlijk ook nog eh, wat tijd overhouden om dat album te schrijven. Ja. Kost 500 euro als mensen dat willen. Ja. Liedje dat je al geschreven hebt, wat gaan jullie zo meteen eh, spelen? Direction South. Direction South. Gaan we weer achter je piano zitten. Ja. Marije van Rijn. Ehm, en eh, eh, neem plaats. En dan gaan we nog een keer eh, live naar jullie luisteren. Scarlett May met Direction South. What you're all standing there, get up and suit yourself. It's gonna be a great day. I don't care what they say, I'm already miles away. Such a beautiful day. Isn't this a beautiful day? Smells like honey and it smells like you. Waltzers with your favorite tune. The road is dusty, direction south. On my way to the country. Do, do, do, do, do. I'm on my do do do do do live in Caro's Nacht van het Goede Leven. Scarlett May met Direction South. Sunday morning, got the turn to you and inhale up now. And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. It's a shame the way it seems to go. Cause now my best friend, my partner in crime. I'm afraid it looks like we're gonna have to go our separate ways. see, the thing is, I love you. I love you. But you see, I resent you all the same. And all my other friends there just saying you're slowing me down. Oh, but I should have known you'd turn to me and say, before you throw too much of me away, don't you remember seeing the sun coming up easy? while the rain came tumbling down. And it washed our bodies so clean that we could see them rise up off of the cold, cold ground. You seen the sand coming up easy while the rain came tumbling down. Oh, and it washed our bodies so clean that we could feel them rise up off of the cold, cold was in love, I was created, and in love is how I hope I die. Oh, yeah, it was in love I was created, and in love is how I hope I die. Oh, I Tini, Coming Up Easy. Een van de grote inspiratiebronnen voor, eh, voor eh, Marij van Rijn van eh, Scarlett May. Geldt er ook trouwens voor jou, Caroline Kamp? Bart Routini? Nee. Nee? <laughs> nee. Nou ja, ik ken hem niet zo goed, dus ja, kan ik niet zeggen dat het een inspiratiebron is. Oh, waar haal jij het vandaan? ja, ik schrijf natuurlijk ook niet echt zelf in muziek. Dus in die zin ehm, is, ja, is het minder aan de hand bij mij dat ik zo inspiratiebronnen voor het schrijven van muziek heb. Maar ja, ik heb altijd heel veel naar gewoon jazz geluisterd, bebop. En, ehm, ja, en heel veel singer-songwriter muziek. En daar ja, haal je toch ook de, in je spel dingen uit. Dat gaat vanzelf. Daan, Daan van Kasteren, de, drummer van de band. Eh, iets voor jou, Paul Nutini? Ehm, ik ken hem, ehm, volgens mij heb ik hem een keer op tv gezien. Toen vond ik hem een beetje raar. <laughs> Want hij, eh, hij, zit de eh, hele show met zijn ogen dicht. Ja. En dus dat vond ik wel grappig. Met een muts op. Maar als je dan een paar keer luistert... Oh ja, ook met een muts op. maar dan is het echt helemaal te gek. Gewoon. Ja, ik weet, het is wel een gast waarbij ik eventjes zoiets had... dat ik na twee keer of drie keer luisteren pas dacht... hé, hey, dit is wel te gek. Ja. Jullie hebben eh, onlangs voor het eerst opgetreden in Paradiso. Ja. Hoe was dat? Ja, helemaal te gek. Ja? Dat is natuurlijk de poptempel van Nederland. En dan in de grote zaal. En dan sta je wel een voorprogramma. Maar het was wel helemaal vol toen we kwamen. Of toen wij begonnen te spelen was het al helemaal vol. Dus dan zie je heel even die lichten aan eh, van het zaallicht, zeg maar. En dan zie je dat, die, dat, eerste en dat tweede balkon ook helemaal vol is. En de zaal tot achterin. En dat mensen echt beginnen te klappen en eh, enthousiast zijn en zo. Ja, dat is toch goed een, is een vet gevoel. Hoe heb jij dat beleefd, Carolien? Ja, hetzelfde. In het begin dacht ik, nou ja, we moeten niet te veel verwachten. We zijn voorprogramma. Maar ja, als je dan merkt dat mensen toch eh, luisteren, dat is al <laughs> heel wat. Want je, ze komen niet voor jou, ze komen voor in dit geval dan Johnny Lang. En nou ja, mensen waren echt enthousiast en stonden echt gewoon geboeid te luisteren. Dus dat is echt superleuk. Ja, en, eh, was het ook nog dat je van tevoren opging dat je dacht... oh, nu sta ik op de ja, ja. Nou, echt vijf minuten van tevoren was ik opeens helemaal zenuwachtig. Maar als je dan eenmaal staat, gewoon spelen, dat, dat is, ja. dan ben je niet meer zenuwachtig. Want dan doe je gewoon wat je altijd doet. En denk je nog in de kleedkamer waar je dan zit van... oh, hier heeft ook misschien wel Mick Jagger gezeten? Of, <laughs> eh, Nee, heb ik niet gedaan. Rook je wel een beetje? ik, ik heb hem geroken. Nee. <laughs> nee. daar heb ik niet aan gedacht. Hoe, heb je, hoe, eh, hoe heb jij het beleefd, Marije? Ja, ook hetzelfde. Echt heel gaaf. Je begint helemaal te stralen als je het erover hebt. Ja, is het zo? Ja. <laughs> ja ik vond het ook wel echt heel leuk hoor. Ja, Ook inderdaad om daar backstage te zijn en... Uh, ja, en dat podium gewoon, is gewoon zo vet om daar te staan. Ja, ja. Hoe is trouwens om hier een podium om vijf uur in de ochtend? het is, Nog veel vetter. Ja. <laughs> Bijna net als Paradiso. Ook heel leuk. Ja. Eh, wat, uh, we hebben een aantal inspiratiebronnen van jou gehoord. Hè? Paolo Nutini, Nina Simone. Je hebt nog één plaat meegenomen. Nancy Wilson. Ja, ehm, zij is een uh, jazzzangeres. Of tenminste, ze heeft er ook veel met pop en R&B gedaan. Ehm, maar het is eigenlijk ook iemand waar ik de laatste tijd ehm, veel naar luister. En vooral het liedje waar dit, eh, het album waar dit liedje op staat. Dat is met eh, saxofonist uh, Cannonball Adderley. En ehm, het, is wat meer, het is wat meer echt jazz. Maar daar luister ik ook heel graag naar. En de andere twee ook. Dus daarom dacht ik, ik kies dit gewoon uit. Ik weet trouwens niet of jullie, Daan en Caroline, dit ook kennen. Maar ik, zou zeggen, vind dat zij in ieder geval een ehm, hele uitgesproken mooie stem heeft. Laat je inspireren door eh, Nancy Wilson. wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear for the whole 亲吗？ Eh, dit was Nina Simone. <laughs> die hadden we al gehoord, hè? Eh, de inspiratiebron. Laten we nog even kijken, of want je had een cd meegenomen... en eh, of we nu de andere track kunnen vinden. Nancy Wilson. Nancy Wilson en Never Will I Marry. We gaan nog hier luisteren live naar Scarlett May. Dit keer met Words Drift Around. conspicuous the less less he gets the more i want nog eens lekker wakker worden, zeg. Uh, eh, Scarlet May, Words Drift Around. Kom er nog even bij, eh, eh, Marije. Wat, lijkt, lijkt, me heerlijk als je, nu, als je nu je wekkerradio zet... en dat je dan met jullie wakker wordt. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, toch? Heerlijk. <laughs> Ehm, we hadden het er net al even over. Jullie zijn bezig met een plaat. willen graag een debuutalbum opnemen. Daar, daar hebben jullie geld voor nodig. In eigen beheer willen jullie dat graag doen. Hoeveel geld heb je er eigenlijk voor nodig voor een, voor een plaat opnemen? nou, wel rond de 15.000 euro. Ja, ja. En hoe, hoe, eh, hoe staat de teller nu? Uh, nou, we hebben zelf natuurlijk ook wel al een hoop gespaard. <laughs> en eh, veel opgetreden en dat geld eh, gewoon in onze spaarpot gedaan. Ja, maar mensen kunnen op allerlei manieren ja, maar we, hebben nog niet genoeg. Nee. <laughs> <laughs> Ehm, maar daarom hebben we bedacht dat in ieder geval mensen nu alvast ons album kunnen kopen met een korting. Zonder dat ze iets gehoord hebben? Zonder dat ze... Nou, ze wel ons EP'tje en onze live optredens. En wat ook zo is, als je het nu alvast koopt, dan eh, kom je ook op een speciale mailinglist te staan, onze Scarlet VIP. En eh, dan houden wij je wel op de hoogte met filmpjes en foto's. En eh, misschien ook wel van de nieuwste liedjes die er gaan komen. Dus dat je toch een beetje kan horen van welke kant het op gaat. Ja. En, en we hadden het er net al even over. Hè? mensen, kunnen, mensen kunnen gewoon hun, naam in het cd-boekje krijgen. Maar het kan zelfs zover gaan dat, ze, dat jullie komen optreden op bruiloften en partijen. ja of dat we naar de huiskamer komen en dat we daar akoestisch gaan spelen. Een voicemail inspelen? Oh, dat vind ik ook een goeie. Ja, ja doe maar een suggestie. Ja, ja. <laughs> of een, eh, we hebben ook een eh, mini-Skype-concert. Ja? Dat betekent dat wij over Skype een liedje gaan spelen. Oké, dus dan maak je videoverbinding en dan kun je gewoon lekker in je eigen En dan we live, eh, live spelen, ja. En ehm, bij al deze opties krijg je natuurlijk ook gewoon een album thuisgestuurd. wanneer, wanneer moet het album er zijn? Ik eh, denk dat het in januari uit gaat komen. Want we hebben nu opnames gepland in september, oktober. Oh, dus eh, het geld is nog niet binnen, maar de opnames zijn nog gepland? Ja, <laughs> want wij hebben goede hoop. Ja, heel goed. <laughs> heel goed. Nou, eh, januari dus waarschijnlijk het debuutalbum van Scarlett May. Ja. En waar, hoop, waar hoop je over vijf jaar te staan? Oeh nou ja, in ieder geval toch wel North Jazz hoor, over vijf jaar. Dat, dat, dat minimaal. <laughs> Het zou jullie, heel leuk zijn. Mensen die jullie nog live willen zien, eh, jullie zijn 13 eh, augustus te bewonderen in Eindhoven op het festival Folkwoods uh, eh, Jazz Festival in Delft, 20 augustus. en ook nog in Reeuwijk, in Tiel. Nou ja, allemaal, alles is terug te lezen op jullie site. scarletmay.nl uh, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Uh, Marije van Rijn, Daan van Kasteren en uh, Caroline Kamp. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Milo en Little in the Middle. En daarvoor dus eh, live muziek van eh, Scarlett May. Dat was lekker wakker worden. De dag 1 augustus 2011 eh, staat op het punt van begin. Of is eigenlijk al lang begonnen, maar mensen worden wakker. Genieten van hun vakantie of gaan gewoon weer aan het werk. Informatie over Scarlett May. Ik zei het al, het is gewoon terug te lezen op scarlettmay.nl. Dit was Caro's Nacht van het Goede Leven. Bedankt voor het luisteren. Volgende week om twee uur zijn we er weer. Graag tot dan. En maak er vandaag een hele mooie dag van. Tot volgende week.